Vertelt verslaggever Wilco Boom. We horen nu noemen een miljard of 15. Dat is werkelijk een gigantisch bedrag. En eh, een belangrijk deel daarvan wordt ingezet voor verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. En dat zijn de AOW, e, de Wajong-uitkering en de bijstand. Dus met die maatregel, door het minimumloon te verhogen, eh, bereikt het kabinet in één keer een hele grote groep. Het is een van de uit gelekte plannen uit het begrotingsakkoord dat het kabinet vannacht heeft gesloten. De definitieve plannen horen we op Prinsjesdag. Oud-president Trump komt steeds verder in het nauw. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt bewijs te hebben dat hij zeer geheime documenten mee naar huis heeft genomen. De FBI viel eerder een van zijn huizen binnen en Trump verbood agenten toen om sommige dozen open te maken. De FBI heeft die dozen later alsnog meegenomen en zegt dat de inhoud bewijst dat Trump de wet heeft overtreden. Er is een flinke prijzenoorlog aan de gang tussen supermarkten. De FOMAR, Dirk van den Broek en andere winkelketens hebben ineens honderden producten in prijs verlaagd. Denk aan melk en brood, maar ook frisdrank, toetjes en tussendoortjes. Het is bedoeld om klanten aan zich te binden nu de energieprijs door het dak gaat. En dikke rookwolken in Zuid-Limburg. Er staat daar een groot stuk van natuurgebied De Peel in brand. Onze verslaggever Marjolein Hogervorst is er ook. Marjolein, hoe gaat het met het blussen? Nou, hier wordt nog heel hard gewerkt. De blusvoertuigen rijden af en aan, want de brand is nog niet onder controle. Sinds een kwartier wordt er ook een blushelikopter voor gebruikt. Alles om de boel zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Er komt ook een hele hoop rook vrij. Mensen die in de buurt wonen kunnen dan ook beter hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de boel in brand kon vliegen is nog niet duidelijk.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. ben vandaag begonnen met I've Gotta Get A Message To You van de Bee Gees. Gevolgd door Then I Kiss Her van de Beach Boys. En ik ga door met Adele, Strangers by Nature. I'll be taking flowers to the cemetery of my heart. a Wat is er nieuw of anders in Windows 11 vergeleken bij Windows 10? De kosten zijn 11 euro. Neem wel uw eigen laptop mee. De workshop dinsdag 13 september van 10 tot 12 uur. De locatie Pluspunt. De volgende in de lijst is There Goes My Heart Again. Vet Domino. long, ride. Just wanna have you right by my side. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. again. Well, let me squeeze you as tight as I can. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. to the movie show. Well, let me kiss you before I go. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De John Dummer Band was een Britse bluesband uit de jaren 1960-1970 die bekend was voor zijn uitgebreide ledenlijst. De band werd geformeerd door drummer John Dimmer. Dummer formeerde de John Dummer Band in 1965. Dummer drumde tegenwoordig nog wat verschillende bands in Bordeaux... en werkt als antiekhandelaar, meubelrestaurateur en auteur. Hier is de John Dummer Famous Music Band met 9 by 9 days fill my mind. Oh my, my, mammy. I've been through all the walks of life. Seen tired days and lonely nights. And now without you by my side. Dit was Roger Whittaker met Manly Blue. Leren over de meest vooruitkomende psychische klachten en praktische info over wat je kunt doen als je mensen met acute psychische klachten wil ondersteunen. Maandag 5, 12, 19 en 26 september van 10 tot 1 uur. De locatie Pluspunt. De volgende is The Birds and the Bees, Jewel Akins. flowers and the trees and the moon up above. And a thing called love. Let me tell you about luistert naar het leukste radiostation van Nederland. dang dang dang ding it on blue moon you knew just what i was there for bom bom ba ba bom ba ba bom dang dang dang ding it on ding blue. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding it on, ding, blue. CFM. Waarom wordt een ster vaak afgebeeld met vijf punten? De sterren die je ziet als je s'nachts naar boven kijkt zijn allemaal zonnen. En elke zon is een ronde vuurbal. Die ook nog eens zo ver aan daad van de aarde afstaat dat het eigenlijk niet meer is dan een stipje aan de hemel. Waarom we ze dan tekenen met punten? Omdat onze ogen ze zo waarnemen. Dat komt doordat licht dat we zien eigenlijk een golf is. Maar die golf komt niet zomaar bij ons binnen. Lichtgolven die door de opening gaan worden afgebogen. En elke opening geeft een ander effect. De lens in ons oog is een opening. Die is weliswaar rond, maar er zitten altijd wel wat ongeregeldheden in. Vooral op de plaats waar de vezels samenkomen die de lens in op zijn plek houden. De ongeregeldheden creëren een subtiele afbuiging van de lichtgolven. En daardoor zie je rond een ster een soort streepjes die van de kern weggaan. De punten. Overigens is elk oog anders. Dus iedereen ziet een ster anders. Sommige mensen zien het met vijf punten, anderen met 4 of met 8 punten. Iemand zei dit is Annabel, ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een leeg perron en ik zei, het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei, oké, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Er kwam al licht door de ramen, ze zei, ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens, Annabel, en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai om en slaap nog even door Maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug Annabel, het wordt niet zonder jou bleef ik twee dagen liggen in bed. Ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen, want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp en ik dacht, ik zie al nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf en iemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug. Ze stapte net op de tram. Ze was nog mooier dan de vorige keer. Ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast. Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. Ik zei, hé, hey, waar moet je naartoe? Ze zei naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. Ik zei, ja, nog één erbij. De loketist gaf tweemaal enkele reis en Annabel keek even opzij. Ik zei ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Hey, Annabel, nou het wordt niet zonder jou. Dit was Hans de Boy met Annabel. Net als vorig jaar worden alle Zandvoorters uitgenodigd voor een kijkje op het circuit. Komende avond van 6 tot 9, is iedereen met een uitnodiging welkom. Per uitnodiging zijn twee bezoekers welkom. Op het circuit kan vanaf de hoofdtribune een blik worden geworpen op de startfinish en op de pitstraat. Ook de fanzone en het Reuzenrad zijn geopend en een D-Day zal voor muzikale sfeer zorgen. De uitnodigingen worden de komende dagen per envelop huis aan huis bezorgd. In de envelop zit niet alleen een uitnodiging, maar ook een bewonersbrief met uitgebreide informatie over de bereikbaarheid in en om Zandvoort en de plattegrond. En ik ga door met Bumblebee van ABBA. Gratis Nederlandse les voor beginners. De cursus is gratis, u betaalt alleen het boek. Met de Zandvoortpas is het cursusboek ook gratis. Aanmelden via de website of telefoonnummer 5740330. 5740330. Vanaf 7 september op de woensdag van 10 tot 12. De locatie? Pluspunt. En de volgende is van de Everly Brothers. Let It Be Me. I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg What would Katie Kassoen werd geboren in Trinidad, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland. En werd bekend toen ze samen met haar broer, onder de naam Mac en Katie Kassoen, enkele hits had in de jaren 70. De bekendste nummer van het duo zijn Love Will Keep Us Together uit 1973 en Sugar Candy Kisses uit 1975. Vanaf de jaren 80 werkte ze als achtergrondzangeres en was ze vast lid van de Eric Clapton Band. Ze werkte ook met Van Morrison, Stevie Wonder, Peter Townsend, Annie Lennox, Robbie Williams en George Michael. En maakt sinds 1984 deel uit van het tourgezelschap van Roger Waters. Gedurende vele jaren heeft ze, als zangeres, tijdens tournees een opname meegewerkt bij het orkest van James Last. Hier is Katie Kazoen met Love Will Keep Us Together. van Don Pratridge. Ondanks vond op het Raadhuisplein het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken plaats. De opbrengst uit de verkoop van de makrelen wordt ieder jaar gedoneerd aan het Zandvoorts Goed Doel. Dit jaar heeft het een prachtig bedrag opgeleverd voor de Zandvoortse Reddingbrigade. Ernst Brokmeijer mocht namens de 100-jarige ZRB een bedrag van 400 euro in ontvangst nemen van de visleverancier Thomas Kroon. Dit deed hij onder grote dankzegging van alle visrokers, sponsoren en kopers. De volgende is Captain Antonio, Do That To Me One More Time. funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day.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 you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby. I want you so it scares me to death can't say any more than I love you.